Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister De Jager, het CDA en de VVD zijn niet overtuigd door het rapport dat de PVV heeft laten maken over de kosten van de euro. Volgens PVV-leider Wilders kost de euro ons meer geld dan het oplevert en zou het beter zijn terug te keren naar de gulden. Minister De Jager zegt dat er ook veel rapporten zijn waarin staat dat de euro veel minder kost. Het kabinet zal blijven inzetten op stabiliteit in de eurozone, zegt de jager. CDA en VVD wijzen vooral op de voordelen die de euro Nederland biedt, met name voor de export. Ruim 1700 scholen zijn morgen gesloten omdat de leraren staken tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs, hebben de onderwijsbonden laten weten. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op de zogeheten zorgleerlingen. Het zijn leerlingen die extra begeleiding krijgen omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch zijn of ADHD hebben. In Moskou en andere Russische steden wordt gedemonstreerd tegen premier Poetin, die gisteren de presidentsverkiezingen won. De betogers hadden gehoopt dat er op zijn minst een tweede ronde zou komen. Maar Poetin haalde gisteren in de eerste ronde ruim 64% van de stemmen. En dat was voldoende voor de overwinning. Het Rode Kruis heeft hulpgoederen naar de buitenwijken van de Syrische stad Homs gebracht. In de stad is een gebrek aan voedsel, drinkwater en medicijnen door de wekenlange strijd tussen de oppositie en het Syrische leger. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, gaat dit weekend naar Syrië voor overleg met het regime. Veilinghuis Christie's veilt in juli een schilderij van Rembrandt dat naar schatting 9 tot 14 miljoen euro zal opleveren. Het is een portret van een man, het is ongeveer 30 bij 40 centimeter groot. De Rembrandt maakt deel uit van de verzameling oude Hollandse meesters van Pieter en Olga Dreesman. Het echtpaar verkoopt 15 schilderijen om plaats te maken voor nieuwe aanwinsten weer, eerst nog bewolking, kans op wat regen. Morgen overdag droog en veel zon bij een graad of 9. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Files van 4 kilometer en langer staan op de A4. Bij Rotterdam richting Vlaardingen verknoopt het Ketelplein 5 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude 8. A13 Den Haag Rotterdam voor Afrit Berkenrode Reis 6. Voor knop het Vaanplein 4 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort voor Benelux 9. A16 Breda-Rotterdam. Voor de van Briedenoordbrug 4 kilometer verknopend knooppunt de Bresseplein ook 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda verknopend knooppunt de Bresseplein 7. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 8.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 come to see me Who want their own tattoo I fixed a needle in a holder Laid my hand upon your spine There upon your shoulder I drew the picture at your side When I think about us I see the picture that we made picture tonight of True love won't ever fade True love will never fade True love will never fade think about us I see a picture that we made A picture to remind us True love will never fade True love will never fade True love will never fade True love will never fade True love will luister regelmatig naar Radio 2 en eh, daar was dit nummer heel vaak te horen hoor. True Love Will Never Fade, geschreven door eh, Mark Knopfler, ook uitgevoerd door hemzelf. En eh, ja, u heeft hem al lang herkend natuurlijk hè. Zeker als u fan bent van deze Mark Knopfler, de voorman van de Dire Straits toenertijd.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 We zitten net in 2008. Heb je nog niet zoveel nieuwe muziek? Every night we fall into bed, but it's all in my head. Every night we fall in a heap, and you kiss me to sleep, and baby, all the sleepy things you said. till the next day when I find what we did and we said was all in my head. Every night you whisper to me, this always will Caddy Mellowa, It's All In My Head. De tweede track van een cd die zij uitbracht vorig jaar ook. Eh, de cd Pictures is ook weer zo'n cd wat een keertje, eh, ja hoe noemen ze dat, eh, cd van de week is geweest op Radio 2. Werd daar ongeveer grijs gedraaid. En ik mag in de herkansing hoor, in oktober dan heeft deze René Vroger een theatertournee.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 older than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically recklessly cold. met een uh, eh, nieuw en nu weer eentje een heel erg oud uit 1994 eh, om eh, helemaal precies te zijn. Althans, toen werd deze Best of CD uitgebracht. Ik denk dat Gilbert O'Sullivan met dit nummer ergens in, in 1970 een grote hit had. Maar wat heeft deze Gilbert O'Sullivan nou te maken met René Vroger? Jij moet door is de nieuwe hit van deze René Vroger. En het lijkt ontzettend veel op Nothing Rhymed van deze Gilbert O'Sullivan. Die ene brief heb ik jou nooit geschreven. In mijn hart had ik dit vaak gedaan. Ik had je veel te vertellen en ik wilde je bellen. Maar iets liet me nooit zo ver gaan. Ik was te bang dat je weg van me wou Maar nu is het te laat En geen hulp die nog wacht Want ik heb jou niet meer als mijn vrouw Het heeft ook geen zin meer Ik weet dat jij afkeert van alles Wat ik ook probeer Maar mijn grote verdriet is zoals jij het ziet zo verkeerd Ik heb geen spijt wat ik jou heb gegeven. Nee, het maakte me eigenlijk compleet. Ik heb geen spijt van de woorden die jij zo graag hoorde. Maar begreep nooit waarom jij zo deed. Nee, het is nu te laat. Jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, geen tijd voor gejank enige dank. En geen tijd voor een zoen die ik over wil doen. Elke kus die jij geeft, waar een bijsmaak aan kleeft. Want mijn lijf doet zozeer en mijn hart gaat te keer. hou van jou. Ik wou in je leven de man zijn die jij had verwacht. Maar mijn paard was niet wit en de ridder zit nu zonder kracht. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Heer de kom is gepast, ik zal je ontlasten. Van mijn liefde die doorzingt in een eeuwig refrein. Zal ik nooit meer jou steun en jou toeverlaat zijn. Want je blijft in mijn leven de enige vrouw. Want ik hou zo van jou. junk dubbel cd waar eh, veel fans heel lang op hebben zitten wachten. Een dubbel cd van The Eagles Long Road Out of Eden. En dit was daarvan de titeltrack. En Misschien heeft u het al wel gehoord. De Eagles, zij gaan weer uh, rondtoeren. Ze zullen daarbij ook eh, Europa aandoen. Maar of ze in Nederland komen, dat is nog maar de vraag. En dit zou zo'n applaus kunnen zijn voor de Eagles. Maar deze keer is het voor de formatie Bluff. open je kunnen. Bedenk je soms opeens, je doet het niet voor hun, nee. Je doet het niet voor mij, en zelfs niet in mijn favoriete platenzaak. Die zei tegen mij van, weet je dat er een nieuwe cd uit is van Treintje Oosterhuis? Is alweer even geleden hoor, daar gaat het niet over. Toen zei ik van, ja, de Bert Bergerac zangboeken. Toen zei hij, ja, maar daar is deel 2 van uit. zeg, nou laat die maar eens horen. Hij zette hem op, liet dit nummer horen. De eerste track van de cd. En ik zei, ik hoef verder niets meer te horen. Ik neem hem gewoon mee. Dat deed ik ook bij de cd die opgenomen is door Robert Palmer samen met Alison Krauss. Ik zeg in mijn countryprogramma Country Track wel eens pop meets country. En dat is in dit geval ook weer zo, hè. Robert Palmer is een popman en Alison Krauss een countrydame. Once I had myself a good woman Heaven knows I miss her love. you'll your fearless. Michael Bublé and Boys to Men.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 Heeft u dat ook wel eens als u een cd hebt gekocht, dat u dan daar bepaalde nummers van draait en andere, die vergeet je gewoon, hè? Dat had ik met een nummer op eh, hemel nummer 7 van Guus Meeuwis.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 I Wish, de cd van Nora Jones uit 2007, Rosie's Lullaby. She walked by the ocean for a star. deze muziek van eh, deze dame, deze Nora Jones. Ik heb er nog wat eh, meer cd's van liggen. En als je op de website kijkt van die Nora Jones, dan blijkt dat ze binnenkort ook nog een eh, volgende cd gaat uitbrengen. Ik ben benieuwd hoe lang dat het duurt voordat die op de markt gaat verschijnen. Dit is de formatie Lonely 2, Dick van Altena en Ruud Hermans. Ze zitten samen op een barkruk met een tafeltje daartussen. Twee gitaren, twee praktische stemmen. to come out with a smile. She can break a vow with just one kiss. And bathing in the warmth, you even forget all the things you remember and miss. She's a child of the mountains, a lover to the road. She can fly like an eagle, you watch her go she can travel through time, see her in my arms one love ago. She don't care about money, she don't care about clothes. she moves closer to you like a shadow on the wall, only more graciously. She's a child of the mountains, a lover to the road. She can fly like an eagle, you watch her go. She can travel through time, see her in my arms one love ago. She'll be gone by now, but don't you cry. Be glad you know her instead of wondering why. She's a child Lover to the road. She can fly like an eagle, you watch her go. She can travel through time, see her in my arms. One love ago. She can travel through time, see her in my arms.